van 10 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Moskou houdt de oppositie vanmiddag een stille tocht ter nagedachtenis aan Boris Nemtsov, de politicus die zware kritiek had op president Poetin. De mars gaat ook langs de plek bij het Kremlin waar hij vrijdagavond werd vermoord. Vanmiddag zou er een grote demonstratie zijn in de Russische hoofdstad... die mede door Nemtsov was georganiseerd. Die is na de moord afgelast. Er mogen maximaal 50.000 mensen aan de herdenking van vanmiddag meedoen. Australië, Indonesië en Maleisië testen een beter volgsysteem voor vliegtuigen... vanwege het toestel van Malaysia Airlines dat bijna een jaar geleden verdween. Bij het nieuwe systeem geven vliegtuigen vier keer per uur hun positie door... waardoor de luchtverkeersleiding sneller kan reageren op bijzonderheden. Het verdwenen toestel van Malaysia gaf maar één keer per uur zijn positie door. Een 24-jarige Nederlander zit in de cel in de Amerikaanse staat Wisconsin... omdat hij een meisje van 18 zou hebben gestalkt, meldt een lokale Amerikaanse krant. De man uit Nieuw-Vennep leerde het meisje kennen via internet. Nadat ze het contact een paar maanden geleden verbrak... zocht hij haar onaangekondigd op in de VS. De man kan 3,5 jaar cel krijgen. Venezuela heeft een aantal Amerikanen opgepakt op verdenking van spionage. Volgens president Maduro probeerden ze Venezolanen in te palmen om een coup te plegen. De president kondigde verder aan dat veel Amerikaanse diplomaten en politici niet meer welkom zijn... als vergelding voor een aantal prominente Venezolanen die de VS niet meer in mogen. De Turkse president Erdogan heeft voorzichtig positief gereageerd op de oproep van Koerdenleider Öcalan om de wapens neer te leggen. Toch is de president er nog niet zeker van dat de oproep ook echt gehoor vindt. Öcalan riep strijders van de afscheidingsbeweging PKK op om in het voorjaar te vergaderen over een einde aan de gewapende strijd. Het weer, de regen trekt de komende uren weg naar het oosten. Vandaag wisselen zon, wolken en wat buien elkaar af.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 You have no reason or rhyme to be. kalema Morgen luisteraars, zondagochtend 10 eh, uur tijd voor ZFM eh, Jazz natuurlijk. Eh, we hebben weer wat mooie jazzstandaards uitgezocht... om de komende twee uur wat aangename uurtjes door te brengen. Wat kan je verwachten? Nou, ik kijk even op het lijstje. Ben Webster, Annie Lennox, Clark Terry natuurlijk... Uh, nou, te veel om op te noemen. We gaan gewoon genieten. Een mooie zondagochtend. tijd voor mooie muziek. En wat kan je dan beter draaien dan Ben Webster... Over the Rainbow... Zandvoort schijnt de zon, een blauwe lucht. Als ik uit het raam kijk, zie ik af en toe toch wat witte wolkjes opkomen. Dus wie weet krijgen we nog regen vandaag. Ik hoop het niet, ziet er goed uit in ieder geval. Zondagochtend heerlijke klanken van eh, Ben Webster van de LP See You at the Fair. Eigenlijk is deze LP, eh, eh, wordt beschreven op All Music als een vijf sterren LP. Een van de betere dus, maximale score zou ik zeggen. Ben Webster tenorsax, Hank Jones piano, Roger Calloway piano... En Richard Davis bas en Ossie Johnson drums. En op het nummer eh, eh, Over the Rainbow was natuurlijk op piano Henk Jones. Uh, ja, zondagochtend. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien lig je nog in bed. Misschien zit je te ontbijten. Misschien ben je al klaar om je loopschoenen aan te trekken en erop uit te gaan. Maar misschien lees je ook wel een boek. En misschien lees je wel het boek I Cover the Waterfront. En dat is een, eigenlijk ook de titel van een heel bekende jazz standard. En ik heb deze keer gekozen voor de uitvoering van Annie Lennox... van haar nieuwe cd Nostalgia, cd 2014. Komt-ie. vorige week zondag eh, bereikt onze droeve bericht dat Clark Terry is overleden. Terry beïnvloedde muzikanten als Miles Davis en Quincy Jones... en introduceerde het instrument bugel, flugelhorn in de jazz. Uh, gedurende zijn leven componeerde hij meer dan 200 eh, muziekstukken. Uh, werkte mee op heel veel platen en schreef ook een aantal boeken. En was eigenlijk een bevlogen ja, leermeester voor jonge jazzmuzikanten. Daarom wil ik toch een paar nummers van hem draaien. En ik, als het is zondag vandaag, dus ik kan natuurlijk niet heen. A Sunday Kind of Love. naar Clark Terry van de cd Clark After Dark. Cd uit 1978, nummer Misty. Ja, Clark Terry is uh, eh, eh, tromponist, is 94 jaar geworden. Speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Ray Charles. Ook speelde hij in de orkesten van Count Basie en Duke Ellington... en was jarenlang een van de vaste bandleden van de Amerikaanse Tonight Show... Uh, had ooit een hit, een sketnummer, Mumbles heette dat. En hij werd in 2010 onderscheiden voor zijn hele oeuvre... met een Grammy Lifetime Achievement Award. Nou, wat wil je nog meer? Daar kan ik bij één nummer achter zetten natuurlijk. Een nummer The Man with a Horn, uh, Greta Matassa. always find me near the man. Just listen while he takes his solo apart. Watch him close his eyes from the start. Hear that music just won't get the stars. Horn van de cd, de Smiling Hour cd 2007, gezongen door eh, Greta Matassa. Ja, ik draai er nog één van eh, eh, Clark Terry en dat is natuurlijk het bekende nummer van hem, Ode to the Flugelhorn, samen met Bob Broekmeijer uit, van de LP 1964, The Power of Positive Swinging, Ode to the Flugelhorn. Eh, Clark Terry en Bob Brookmeyer. Ode to de flugelhorn, het bekende instrument van eh, Clark Terry. Ja, hebben we een thema vandaag? Nee, eigenlijk niet. We hebben gewoon mooie mainstream jazzmuziek. En dat is ook dit nummer. 'Tie for Two Champagne Fulton Trio van de cd. Sometimes I'm Happy, cd uit 2003, dacht ik uit mijn hoofd. Ik zal nog even nakijken straks. 2009 eh, zie ik staan. Nou, komt-ie. T for Two op de zondagochtend. next to me upon your knee. T for two and two for T. Me for you and you for me alone, dear. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. I won't have it known that we on a telephone, dear. Dawn will break and I will wake. Start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We could raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we could be? Picture me upon your knee with tea for two and two for hear us, to see us or hear us. No relations on weekend vacations. I won't have it known that we own a telephone. Dawn will break and I will wake and start to bake a sugar cake for you to take. Picture me upon your knee. T for two and two for T. Me for you and you for me alone, dear. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. I won't have it known that we own a telephone. Dawn will break and I will wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We could raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we could be? We could raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy? Can't you see how happy? Can't you see how happy? happy we could be. Ja, champagne vult een uh, over gelukkige momenten. Die voor toe. Nou, een zondagochtend kan zo'n gelukkig moment zijn, hè? Kopje thee, zacht gekookt eitje, beschuitje. Ja, dat zijn van die hele mooie momenten, toch? Eh, herinnert u zich deze nog, kan ik bijna zeggen. Want het is ook een hele bekende. En eh, dat wordt, nummer wordt vertolkt door Carl Chader, Scott Hamilton en Hank Jones. En dat is uit een film Mesh. bijzonder leuke uitvoering met eh, vibrafoon, eh, saxofoon en piano. Natuurlijk bekende jongens, Carl Shader, Scott Hamilton en Hank Jones. Mesh. Ja, ben je geïnteresseerd in filmmuziek? Luister dan ook maandagavond tussen 9 uur en 11 uur naar mijn filmprogramma. Eh, CFM Cinema. Maar we zijn nu met de jazz bezig. Dus tijd voor een mooie stem. Uh, Bas Keks heeft ooit een, een, fraaie jazz cd gemaakt. But Beautiful heet de cd. Easy Living het nummer. living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do. you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand Living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. prachtige zondagochtendmuziek. Misschien wordt het nu tijd wordt voor een big band, Cloud Bolling Big Band. Eh, CD Victory Concert en eh, Sentimental Journey. Een hele bekende natuurlijk. komt die. Luister en geniet. Thank you. Bolling Big Band Sentimental Journey. Ga nog op Sentimental Journey vandaag? Ik weet het niet. Ik misschien wel. Wie weet. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Jazz. Mijn naam is Auke Beuving. Mainstream jazz vooral. Mooie klanken voor deze zondagochtend. En het tweede uur hebben we nog veel meer mooie muziek klaarstaan. En we gaan eruit met Pat Bowie Feeling Good. 6x9, Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het